toen de jongen van 17 een revolver tegen het been van zijn neefje aandrukte. Het ging af, zijn neef raakte gewond en de jongen belde 112. Maar het pistool hield hij verborgen, zegt de rechtbank. Hulpdiensten zijn eh, gealarmeerd, maar toen die ter plaatse kwamen... heeft niemand ze verteld dat eh, deze jongen geraakt was door een eh, kogel. En die hulpdiensten zijn dus een uur bezig geweest met allerlei dingen... maar hebben misschien ook de niet de juiste dingen kunnen doen omdat ze het niet wisten. Volgens de rechter heeft de jongen zijn neefje niet met opzet doodgeschoten... maar had hij moeten zeggen wat er gebeurd was. Hij moet 20 dagen de cel in, krijgt een taakstraf van 150 uur... en hij moet zijn oom en tante, de ouders van zijn neefje, een schadevergoeding betalen. Dit jaar zullen er ruim 8 miljoen Oekraïners het land uitvluchten, denken de Verenigde Naties. Sinds het begin van de oorlog zijn er al zo'n 5 miljoen mensen naar het buitenland vertrokken. Er zijn ook vluchtelingen die binnen de landsgrenzen op zoek gaan naar veilige plekken. Station Weesp is vanmiddag een tijdje afgesloten geweest omdat er twee jongens rondliepen met een speelgoedzwaard. Mensen dachten dat het ding echt was en waarschuwden de politie. Die rukte massaal uit, treinen werden stilgezet en er kwam een politiehelikopter. De jongens moesten mee naar het bureau en kregen daar een preek. En het wordt voor kroegen extra aanpoten met de oranje shotjes en bitterballen. Tijdens corona zijn een hoop koks en mensen uit de bediening weggegaan en weggebleven. Nieuwe mensen zijn bijna niet te vinden. En personeel dat er nog is, gaat morgen liever feesten. Merken ze ook bij dit eetcafé in Waalwijk in Brabant. Ja, Koningsdag is een heel groot probleem. Dan, eh, ja, die, die, jonge meiden die gaan op stap en die zijn al twee jaar natuurlijk hebben ze niks kunnen doen. En die zeggen nu gewoon, eh, ja, we kunnen niet werken, want we gaan op stap. Ja, en daar kun je dan dus ook mee doen. Ook deze meiden gaan de hort op. Ja, dat is de enige eh, dag, een beetje in de vakantie, dat ik een keer vrij heb. De rest moet bijna allemaal werken. Ik ga dit keer wel eh, een keertje feesten, ja. Na twee jaar tijd eh, vond ik het toch wel gezellig om ook een keer te feesten. Het weer, regelmatig zon, graadje of 15. In Zuid-Limburg later vandaag nog kans op een bui. Morgen, Koningsdag, lekker zonnig, blijft droog bij 14 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Almere richting Utrecht.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 Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, stumble on my life. Can't get no love without sacrifice anything should happen, I guess I wish you well. Mm, a little bit of heaven, but a little bit of hell.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 We hebben op de zolder toch een plekje Papa, wie is eigenlijk de baas van de wereld? Je moet hier niet een beetje Open op hem letten. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer zo lief. Een kleine presidentje gaat de wereld redden blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama als ik bang ben de nacht, die wie heeft om bij je bed te mogen? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo na wie, een kleine presidentje. Gaat de wereld gered? blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. dan hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld zo mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zoveel mooier zou zijn.